President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke machtsoverdracht in Egypte die direct moet beginnen. Hij reageerde hiermee op de aankondiging van de Egyptische president Mubarak dat hij in september aftreedt als er nieuwe verkiezingen zijn. Obama liet in het midden welke rol president Mubarak zou moeten spelen in de overgang naar een nieuw regime. Op Schiphol is het laatste vliegtuig aangekomen met Nederlandse vakantiegangers die zijn teruggehaald uit Egypte. De afgelopen dagen zijn in totaal 4200 toeristen gerepatrieerd. Beveiligers in bijvoorbeeld winkels moeten meer bevoegdheden krijgen, vindt de topman van het Openbaar Ministerie, Harm Brouwer. Ze zouden boetes moeten kunnen uitdelen en handboeien en wapenstok mogen gebruiken. Zo kunnen beveiligingsbeamtes volgens Brouwer de politie ondersteunen. Hij stelt voor om eerst een proef te houden met extra bevoegdheden voor de bewakers. In Zwitserland is een man opgepakt die 122 verstandelijk gehandicapten seksueel zou hebben misbruikt. De man werkte tientallen jaren als verzorger in tehuizen in Duitsland en Zwitserland en vergreep zich daar aan de bewoners. Hij heeft 114 gevallen van misbruik bekend. De meeste daarvan zijn verjaard. In het oosten en zuidoosten van het land kan het nog steeds glad zijn. Gisteren raadde Rijkswaterstaat automobilisten af om ten oosten van de lijn Eindhoven-Groningen de weg op te gaan. Daar werd het op sommige plaatsen spekglad door ijzel en opvriezing van natte weggedeelten. In Twente, bij Arnhem en in Limburg gebeurden meer dan 100 ongelukken.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 去。 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl my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 number to call.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 little bit